Het was in april en ik liep in Parijs te dromen. Toen sprak je me aan en dacht ik spontaan. Als stroomt de regen vandaag op bij beken, toch schijnt de zon in jouw vrolijke lach. Je hebt me diep in de ogen gekeken Een liedje met veel vreemde woorden, maar ik begreep wel een deel van het refrein. Want van het zuiden tot het hoge noorden vindt men amore heel fijn. Nu zit ik weer thuis, maar ik zie nog jouw vreemde ogen. Een kort avontuur, maar zalig en puur. Je hebt me diep in de ogen gekeken, streelde mijn haar en lachte uit. Je zong een liedje met veel vreemde woorden, maar ik begreep wel een deel van het refrein. Want van het zuiden tot het hoge noorden vindt men amor heel fijn. Als stroomt de regen vandaag op bij beken, toch scheen de zon in jouw je hebt me diep in de ogen gekeken, streelde mijn haar en knikte af. Je zong een liedje met heel vreemde woorden, maar ik begreep wel een deel van het refrein. Want